4 uur. Jeroen van Kamp met het San plaatsje ten zuidoosten van Guatemala-stad werd een hele wijk weggevaagd. Hevige regen zorgde ervoor dat het plaatsje werd overspoeld door modder en rotsblokken. Honderden reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden. Er zijn ruim 30 gewonden geteld, maar honderden mensen zijn nog spoorloos. Vier belangrijke sponsoren van de FIFA hebben Sepp Blatter opgeroepen om onmiddellijk op te stappen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Het gaat om Coca-Cola, McDonald's, creditcardmaatschappij Visa en biermerk Budweiser. De Zwitserse justitie begon vorige week een strafrechtelijk onderzoek naar Blatter op verdenking van fraude en wanbestuur. Blatter laat er de reactie weten dat hij niet van plan is om op te stappen. In een gevangenis bij het Belgische Hoogstraat is enkele tientallen gevangenen afgelopen avond in opstand gekomen. Rond half acht kreeg de politie de melding dat twee groepen van elk ongeveer veertig gevangenen na het luchten weigerden terug te keren naar hun cel. Na ingrijpen van de politie was de situatie rond middernacht weer onder controle. De reden voor de opstand is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft de actie iets te maken met nieuwe regels voor het luchten die de gevangenis van plan is in te voeren. Bij een dubbele bomaanslag aan de rand van de Nigeriaanse hoofdstad Abuja is een onbekend aantal mensen om het leven gekomen. Een van de bommen ging af bij een politiebureau, de ander bij een busstation. Zeker tien mensen raakten zwaar gewond. Het zijn de eerste aanslagen in Abuja in ruim een jaar tijd. In april en mei vorig jaar vielen bij twee bomaanslagen 90 doden. Die aanslagen werden toen opgeëist door terugroep Boko Haram. Het weer, het is een heldere nacht met een kleine kans op mist in het noorden van het land. Het is een graad of 4. Overdag schijnt de zon, het blijft droog en het wordt tussen de 18 en de 20 graden.